Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het noorden van Macedonië wordt opnieuw gevochten tussen een zwaar bewapende groep etnische Albanese en de politie. Gisteren werden bij een aanval op de politie in een stad in het noorden vijf politieagenten gedood en raakten meer dan dertig agenten gewond. Ook vanochtend vielen gewonden onder politieagenten. Volgens de Macedonische regering zijn de aanvallers een terroristische groepering uit een buurland. Waarschijnlijk zijn het Albanese uit Kosovo. Er zouden ook doden zijn gevallen onder de aanvallers. Ongeveer een derde van de inwoners van Macedonië komt uit buurland Albanië. Etnische spanningen hebben al eerder geleid tot gewapende conflicten. Een man die vannacht was neergestoken in het centrum van Uden is in het ziekenhuis overleden. Vannacht kreeg de politie bericht dat er iemand ernstig gewond was gevonden in het uitgaanscentrum. Hij werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet niet wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Zwitserland zijn bij een schietpartij verschillende doden gevallen. Bij de politie kwam gisteravond laat een melding binnen over geweerschoten in een woonwijk in de gemeente Vurenlingen in het kanton Aargau. Bij aankomst vond de politie verschillende doden in en rond een huis. In het stadje Vurenlingen wonen zo'n 4500 mensen. Colombia zet het gebruik stop van verdelgingsmiddel dat wordt gebruikt voor coca-planten. Het is besloten omdat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in het middel de kankerverwekkende stof glyfosaat zit. Het bestrijdingsmiddel is de afgelopen 20 jaar gebruikt in een gebied van 4 miljoen hectare. De aanpak van de coca-planten, waarvan cocaïne wordt gemaakt, is mede gefinancierd door de Verenigde Staten en ook deels uitgevoerd door Amerikaanse aannemers. Colombia zoekt nu naar andere manieren om coca-planten te vernietigen.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 Een van de beste moet ik zeggen. Eh, de band bestond uit Ben Webster, tenorsax, Hank Jones piano, Roger Calloway piano. Uh, eh, Harpy scoort eigenlijk op dit nummer. Richard Davis en Ossie Johnson drums. Je luistert naar CFM Jazz, tweede uur. Moederdag natuurlijk, eerste uur heel veel moederdag muziek gedraaid. Tweede uur misschien ook nog wel wat. We gaan rustig verder en we beginnen dan met een Nederlandse zangeres... die ook wel thuis hoort in het rijtje Rita Reis, Sousia Citroen, Gretje Karveld, V. Klaassen. A house is not a home. Don't let one mistake keep us apart. dat was uh, eh, V. Klaassen van haar derde cd. Eens even kijken. A Special Arrange for V. Uh, eh, prachtige cd, mooie nummers op. Uh, ze werd hier begeleid door de Millennium Jazz Orchestra. De volgende die ik draai is iets van Chris Botti. En wordt gezongen door Gladys Knight. don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Ooh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you? I'm so all alone. I give my soul just to call you my own. Got a moon up above me, but no one to love me. Love a man or the thrill of romance can be like a heavenly dream, they say. Yes, I go to bed with a prayer that you make love. whisper Ooh, what I've been missing. op deze moederdag draaien natuurlijk ook wel wat romantische muziek. En eh, daar kan je dit wel onder rekenen. Do Love Again, de duets. Eh, de achtste cd van Chris Botti. En ja, op deze cd spelen een groot aantal bekenden mee. Ik zie Sting, Paula Cole, Michael Bublé, Jill Scott... Paul Buchanan en Gladys Knight van het nummer Loverman. En die hebben we gedraaid. En dan is nu de hoogste tijd voor Bobby Bradford en de Frank Sullivan Trio. All Things Your Mother Didn't Tell You. Draai hem niet helemaal een stukje. Bye. zover Bobby Lee Bradford. Een prachtige naam. Een Amerikaanse jazz, uh, trompetist, cornetspeler, bandleider en eh, componist. En dit was van de cd eh, One Night Stand. All Things Your Mother Didn't Tell You. Ja, dan is het natuurlijk tijd voor een andere muziekstijl. En dan kom ik terecht bij Grégoire Barret. Een, eh, ja, ik dacht een Zwitser, geboren in Genève, dus een Zwitser. En eh, die speelt mondharmonica. En eh, ja, heeft gespeeld met hele bekende David Sandborn, Cassandra Wilson. Eigenlijk te veel om op te noemen. heeft meegedaan op albums van Kurt Elling, Jackie Terrison, Steve Coleman. ja nou, te veel om op te noemen. Maar in 2012 heeft hij ook weer zelf een cd gemaakt. En heeft hij ook gastartiesten op meegenomen. En dit is Cassandra Wilson, The Man I Love. grote vraag wie is de opvolger van Toet Stielemans. Nou, Gregor Mare is een van degenen die in aanmerking komt om hem op te volgen natuurlijk. Eh, mooie eh, klanken, mooi gespeeld. Eh, de zang Cassandra Wilson, daar is natuurlijk een grote corrivee op jazzgebied. Ik weet niet hoeveel cd's gemaakt. Dan is het nu tijd voor een, weer eens een gitaarfeestje. Het eerste uur heb ik ook wat gitaarwerk gedraaid, maar nu is de beurt aan. Eric Johnson en Mike Stern die hebben in 2014 een prachtige cd gemaakt, Elected. En daar staat onder, onder andere het nummer op Benny's Man Blues. En dat is natuurlijk een beetje geïnspireerd op Benny Goodman. Ik weet niet of je het kan horen, maar het klinkt wel fris en fruitig en lollig. En dat voor de zondagochtend. gitaarfeestjes van Eric Johnson en Mike Stern. Eh, eh, Benny's Man Blues, gecomponeerd door Eric Johnson. CD 2014, getiteld Eclectic. Ja, dan is het nu tijd weer eens voor een zangeres. Barbara Morrison, Let's Stay Together. whatever you want to do is all right with me. Cause you make me feel so brand new. I want to spend my life since we've been together. Oh, loving you forever is what I. Then they turn right around and make up. I just can't decide. ook weer geweldig. Barbara Morrison van de CD A Sunday Kind of Love. CD 2013, Let's Stay Together. En de volgende is meteen ook weer een hele bekende. Want dat zit natuurlijk wel in dit programma. Een aantal popliedjes op de Jesse manier gespeeld. En dit is van de BBC Big Band. De BBC Radio Big Band zou ik bijna moeten zeggen. En de New York singer Save Your Love For Me. Ook is een hele mooie. Ook bekend natuurlijk. have mercy on us. BBC Orchestra en New York Singers Save Your Love For Me op verzoek van alle moeders. En eh, op dit moment is in Zandvoort het moederdag brunch eh, aan de gang. En daar speelt een Dixieland muziek. En dat doet mij denken aan de Dixieland muziek van de Bucafina Dixie Band. En dat is het nummer Just Like My Mother Told You. Dixieland hoor je het niet zo gek vaak. Eh, vanmiddag in de krocht om half drie is er weer een, eh, ja, een, laatste onderdeel weer van het jazzseizoen eh, in Zandvoort. En vanmiddag speelt de Italiaanse jazz-saxofonist Max Ionata. Max Ionata is te horen op meer dan 70 platen en geniet grote bekendheid in Italië en verder buiten, met name in Japan. Hij heeft samengewerkt met heel veel beroemde jazzmuzici. En vanmiddag wordt hij begeleid door pianist Karel Boulet Erik Timmermans op contrabas en Frits Landersberg op de drums. Ja, ik zou zeggen, mis het niet. Plan je bezoek aan Moederdag zo... dat je om half drie even een bezoekje kan brengen aan de krocht... en kan genieten van heerlijke jazzmuziek. Eh, wij gaan verder met nog meer heerlijke jazzmuziek. Didi Bridgewater, uh, eh, Mother Son-in-Law. You don't have to have a hanker to be a broker a banker, no surrey, just simply be my mother's son in law. Needn't even think of trying to be a mighty social lion. Sipping tea think of trying to be a modest social lion. Sipping tea if you will be my mama's son-in-law. Now you know I ain't got the least desire to set the world on fire. Just wish you'd make it proper to call my old man Papa. You don't have to sing like that, so uh, you can tell the world I said so Christian, Can't you see you have got to be my mother's son-in-law? But baby, already got a mother-in-law. Oh, shucks. Ja, Didi Bridgewater. Ja, ben ik fan van. Mooie stem. Prachtige stem. Eh, tijd voor iets instrumentaals. En dan ben ik toch weer toe aan een gitarist. En dat die heet Philip Katrien, een Belgische gitarist. En die heeft hele mooie muziek gemaakt. Hij heeft eh, verschillende eh, jazzgrootheden begeleid. Charles Mingus, Benny Goodman, Toots Thielemans, Charlie Mariano, Chet Baker. Nou, speelde in een duo met Larry Correll. Eerst uur iets van gedraaid. Kortom, heel veel gedaan. Oh ja, Katrien heeft ook nog heel kort gespeeld bij de bekende popgroep Focus. Het zal in de tijd geweest zijn dat Jan Akkerman de band had verlaten... in verband met ruzie. Ik denk dat het me heel kort geweest is. Kortom, een eh, geweldige muzikant. Eh, heeft ook een keer een uh, tournee gedaan waar ook... eens even kijken... onze... eens even kijken wie daarop meespeelt. Nou, allerlei bekende. Ook onze bekende drummer kan even gauw niet op zijn naam komen. Heeft meegedaan in dat tournee. Hier komt hij met Letters from My Mother. Philip Katrien. Sarah McFarlane is een van de opvallendste jonge talenten uit de Britse soul jazz. Eh, ze heeft een puur stemgeluid en een unieke eigentijdse stijl... waarin soul, jazz, dub en afrofunk samenkomen. De intieme zang van Nina Simone en de betwelmende 70 jazz van Fado Sanders... zijn belangrijke invloeden op Sarah's songs. Eh, van het nummer If You Know Her komt het mooie nummer The Games We Played. Prachtig nummer. true. can. En eh, ja, we hebben in het kader van Moederdag mooie muziek gedraaid. Jazz en more zou ik bijna zeggen. En we sluiten af met de betoverende klanken van Sarah McFarlane. The Game We Played. Tot volgende week. Nee, tot de volgende keer moet ik zeggen. Ja, heb je zin in filmmuziek, dan ben ik er morgenavond weer tussen 9 en 11 met heel veel mooie filmmuziek. Ik zou zeggen, eh, ja, maak er een mooie dag van voor alle moeders in Nederland. Uh, geniet ervan en heel veel plezier op deze eh, zonnige zondagochtend. En heb je zin en tijd, ga dan vanmiddag naar de krocht om de, daar geweldige jazz te genieten.